Van der Linde met het NOS-journaal. De Poolse luchtmacht zegt dat het in actie is gekomen tegen Russische drones die boven Polen zijn gezien. Straaljagers hebben geschoten op de drones. De actie lijkt nog bezig. Het leger roept mensen in het oosten van het land op om binnen te blijven en eventuele wrakstukken niet te benaderen. De drones zouden via Oekraïne het Poolse luchtruim binnen zijn gekomen. Meerdere vliegvelden in Polen zijn gesloten vanwege de militaire inzet. Ook NAVO-vliegtuigen zijn opgestegen. Het is onduidelijk of Nederlandse militairen ook een rol spelen bij de operatie. Protesten in Nepal zijn verder uit de hand gelopen. Het parlementsgebouw is bestormd en in brand gestoken... en bij gevangenissen zijn honderden gedetineerden bevrijd. In Nepal zijn grote anticorruptieprotesten. De politie grijpt hard in. Maandag werden 17 demonstranten doodgeschoten. De Verenigde Naties gaan weer inspecteren bij Iraanse kernfaciliteiten. Het internationaal atoomagentschap heeft hierover een akkoord gesloten met Iran... en spreekt van een stap in de goede richting. Sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen afgelopen juni... waren de faciliteiten onbereikbaar voor waarnemers. Het aantal kinderen met obesitas blijft verder stijgen, meldt UNICEF. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer kinderen met ernstig overgewicht dan met ondergewicht. Ongezond en zwaar bewerkt voedsel is goedkoop te verkrijgen. UNICEF vindt dat overheden, bedrijven, ouders en scholen hiervoor verantwoordelijkheid moeten nemen. In het Zeeuwse Westkapelle is aan het begin van de nacht een grote duinbrand geweest. De brandweer zegt dat het vuur snel om zich heen greep... maar dat is voorkomen dat de brand oversloeg naar een strandpaviljoen. De oorzaak van de duinbrand in Westkapelle is onbekend. Het weer, eventuele mist, lost vanochtend snel op. Een groot deel van de dag is het droog bij 19 tot 22 graden.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 Straaljagers hebben geschoten op de drones. De actie is nog bezig. Protesten in Nepal zijn verder uit de hand gelopen. Het parlementsgebouw is bestormd en in brand gestoken. In Nepal zijn grote anticorruptieprotesten waarbij de politie hard ingrijpt. Het aantal kinderen met obesitas blijft verder stijgen, meldt UNICEF. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer kinderen met ernstig overgewicht dan met ondergewicht. UNICEF vindt dat onder meer overheden en ouders in acties moeten komen. Het weer eerst droog, later vanuit het zuidwesten een bui en 19 tot 22 graden.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 So now after all is and done, maybe I'm the one to blame, but. to think that you could be the one? Well, I ZFM. the space, spewing venom in your words when you spit way. But we climb a stair every day.